Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Novak Djokovic mag Australië gewoon uit als hij dat wil. De minister benadrukt dat de toptenniser niet gevangen wordt gehouden. Djokovic kwam eergisteren aan voor de Australian Open... maar op het vliegveld werd hij tegengehouden... omdat hij niet kon uitleggen waarom hij zonder vaccinatiebewijs Australië in zou mogen. De is naar een hotel gebracht waar asielzoekers worden opgevangen. Zijn fans staan daar voor de deur te dansen op Servische muziek. En in Servië zelf gingen woedende Djokovic de straat op. Ook kwamen mensen demonstreren bij de Australische ambassade. Djokovic probeert via de rechter toch een visum te krijgen. Die zaak dient maandag. De president van Kazachstan zegt dat het in zijn land weer rustig is. Maar volgens onze correspondent is dat nog maar de vraag. Er is nog een hoop onduidelijk. Omdat er het internet eh, goed als plat ligt, dus eh, alle berichten eh, ja, zijn, zijn moeilijk te controleren. in ieder geval in Almaty, daar is vanochtend nog geschoten. Maar wat de toedracht daarvan is, weten we niet precies. Bij de demonstraties van de afgelopen dagen zijn 18 agenten en 26 demonstranten omgekomen. En ook zijn duizenden mensen opgepakt is al de hele week onrustig in Kazachstan. Mensen zijn woedend op de regering. De politie in Haarlem maakt zich zorgen over Sam van 17. De jongen wordt al een paar dagen vermist. Hij ging naar een feestje bij vrienden en kwam niet meer thuis. Zijn telefoon staat uit en dat is echt niks voor Sam, zegt zijn familie. Een groep Canadese influencers en realitysterren zit vast in een Mexicaanse badplaats. Op de vlucht daar naartoe hebben ze zoveel coronaregels overtreden dat niemand ze nog naar huis wil brengen. De groep bouwde een feestje in het vliegtuig. Op beelden is te zien dat ze dansten, wodka dronken en e-sigaretten rookten. En dat zonder mondkapje. Hun terugvlucht is daarom gecanceld en andere vliegmaatschappijen hebben de groep geweigerd. Het weer is bewolkt. In het binnenland kan een bui vallen, soms met onweer en hagel. Het wordt 6 graden. Morgen eerst zon, daarna gaat het het hele weekend regenen.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 Van Sophie tot enige merken die ik rook. Alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn Meer dan 10 op mijn pols, gewoon omdat ik ermee fok. 85 op Soms geeft geen flikker om die volk Vind je innerlijk wel leuk Maar nog leuker is je booty Nieuwe meisje is een cutie Ik zag haar een keertje lopen Ik dacht wie is deze beauty En ik heb een Treffer de pop.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 Oh, rock away, rock away. Girl, you look so pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me, when uh, we were kids. Yeah, girl, you look so pretty to me, just like it always I got a keepsake and a kiss.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 Wat kun je nog alleen tegen een stroming in? En drijven over leven, maar die bepaalt zin. Wat kun je nog alleen met beesten in de mens? Ieder mens heeft wel een waarde tot een bepaalde grens. Fred loopt mompelend naar buiten.